Kees Groot met het NOS-journaal. Volgens Donald Trump zullen landen als Rusland, China en Mexico... meer respect hebben voor de Verenigde Staten als hij president is. Hij hield vandaag zijn eerste persconferentie sinds de verkiezingen. Daarop zei hij dat het juist een voordeel is als president Poetin hem mag... Hij noemde de zorgverzekering die president Obama heeft ingevoerd een complete mislukking die hij zo snel mogelijk zal afbreken. Hij zei nog eens dat er niets waar is van de berichten dat Rusland belastende informatie over hem heeft. Nu hij volgende week wordt geïnaugureerd zal Trump zijn zakelijke belangen onderbrengen bij twee zoons. Personeel van de NS gaat voorlopig geen actie voeren. Dat is de uitkomst van het werkoverleg dat een groep conducteurs en machinisten vanmiddag hield op het hoofdkantoor in Utrecht. De NS-directie zou toegezegd hebben dat er meer variatie in de roosters komt. Treinpersoneel klaagde dat het werk eentonig was sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling. In een vrachtwagen met toetjes zijn vier migranten ontdekt. De chauffeur hoorde geklop en zette zijn truck bij een tankstation in Oosterhout aan de kant en waarschuwde de politie. De Iraniërs en de Irakezen waren in Frankrijk in de laadbak geklommen en dachten dat ze naar Engeland gingen. Een van de mannen heeft al een keer vergeefs asiel aangevraagd in Nederland, zegt de politie. Rapper Boef heeft een werkstraf van 80 uur gekregen, waarvan de helft voorwaardelijk. Volgens de rechter heeft hij de politie beledigd toen hij in september werd opgepakt in Tilburg. Hij was uitermate grof tegen een agent. Tijdens de zitting beriep Boef zich op zijn artistieke vrijheid. Volgens hem moeten al zijn uitlatingen gezien worden als kunst, maar daar ging de rechter niet in mee. Boef moet ook een schadevergoeding van 150 euro betalen aan de betrokken agent. Het weer, de wind neemt langzaam af. Vannacht koelt het af naar een graad of 4. Morgen eerst nog wat zon. Later regen die in de avond landinwaarts overgaat in sneeuw. Vrijdag geregeld buien en kans op storm langs de kust. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de Randstad staan nog files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Naarden en Eemnes, 8 kilometer met drie kwartier vertraging... Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Eén rijstrook is dicht. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Voor Gouda 2 kilometer door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Lexmond. 10 minuten vertraging.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 There used to be a gray and tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remains a drug that's the high and not the pill. But did you know that when it snows, has become alive, then the light that you shine can't be seen.